NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema, maar kwaadaardig, voorbereid en verachtelijk. Iedereen die betrokken was bij de schietpartij... zou volgens de president verantwoordelijk worden gehouden. Hij refereerde ook nog aan de wapenwet die na de schietpartij... de VS vaak opnieuw ter discussie wordt gesteld. We weten dat als mensen krachtige wapens hebben aanvallen als deze... meer dodelijk zijn. Bij die schietpartij in Dallas eh, kwamen vijf agenten om het leven. Vijf agenten en een omstander raakten gewond. Van een aantal van hen is de toestand kritiek. Drie verdachten zijn opgepakt en een vierde zou zelfmoord hebben gepleegd... in een parkeergarage waar hij zich enkele uren schuil hield. Agenten met bomhonden zijn nog bezig met onderzoek in de omgeving van de garage. Van de drie opgepakte verdachten wil volgens de politie niemand meewerken aan een verhoor. De politie gaat ervan uit dat de vier schutters samenwerkten. Ze schoten gericht op agenten die een demonstratie tegen politiegeweld tegen zwarten in goede banen moesten leiden. De Italiaanse regering zal zich bij het bestrijden van de bankencrisis aan de regels houden. De Italiaanse minister van Financiën heeft dat gezegd tegen minister en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. Banken in Italië kampen met grote financiële problemen. Tot 1 januari was het mogelijk dat de Europese belastingbetaler daarvoor zou kunnen opdraaien. Gisterochtend zei Dijsselbloem al dat Europa dat niet meer zal toestaan. De minister zegt dat de Italianen inmiddels hebben bevestigd dat ze de Europese wetgeving zullen respecteren. De hartoperatie van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is goed verlopen, zei minister Blok voor het begin van de ministerraad. Plasterk ging dinsdag onder het mes wegens hartklachten. En koningin Maxima is vanmiddag gewoon met de rest van haar gezin bij de jaarlijkse fotosessie voor de pers. Het was even onzeker of de koningin er kon zijn omdat ze vorige week een lichte hersenschudding opliep door een val.